Want er gingen ook minder mensen naar de teststraat. Het is in ieder geval nog te vroeg om zomaar te gaan versoepelen. Op dit moment 150.000 besmettelijke mensen in Nederland. Besmettelijke, dat is een hoog aantal. Dan is eh, iedere versoepeling iets wat heel goed eh, moet worden berekend. Nog even goed en slecht nieuws qua cijfers. Het goede nieuws is dat het R-getal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, op 1 ligt. Dat getal is dus iets gedaald. Het slechte nieuws is dat de drukte in de ziekenhuizen... daar liggen inmiddels bijna 2500 coronapatiënten. 750 van hen liggen op een IC. Honderden zorgmedewerkers hebben aangeboden om te helpen op Curaçao... Een team van 40 artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel vertrekt waarschijnlijk vrijdag naar het eiland. Ze gaan helpen in de ziekenhuizen en met het toedienen van vaccinaties. Curaçao is zwaar getroffen door corona. Een zwarte dag voor de grootste reisorganisatie van ons land. D-Reizen is failliet. Door corona is het geld op. Er werken meer dan 1100 mensen en die zitten nu in grote onzekerheid. Klanten kunnen terecht bij de stichting Garantie Reisgelden. Of men heeft een voucher, eh, dan zullen wij het voucher gaan terugbetalen. Of men heeft nog een reis die moet worden uitgevoerd. En dan zullen we contact zoeken met de eh, betreffende consument om te kijken of de reis nog kan worden eh, uitgevoerd. Er wordt nog onderzocht of er mensen zijn die geld in D-reizen willen stoppen om toch nog een doorstart te maken. De Primera in het centrum van Den Bosch is weer open. Twee maanden geleden werd de zaak tijdens de avondklokrellen geplunderd en kort en klein geslagen. Maar alles is nu opgeknapt, zegt de eigenaar. Overal rolhekken laten maken, een nieuw camerasysteem, een nieuw alarmsysteem. Eh, de verwarming die doet het weer goed. We hebben goed luchtgordijn boven de deur. En de vloer en het plafond, ja, alles is eigenlijk eh, vernieuwd. Veel mensen die de relbeelden zagen wilden ook geld inzamelen. Er kwam meer dan een ton binnen. En dan nog het weer. Er trekken nog altijd winterse buien over het land. Het waait stevig. Vannacht kan het in delen van Utrecht, Gelderland, Brabant en Limburg wit worden door de sneeuw. Morgen overdag smelt alles weer en wordt het zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat drukker dan gebruikelijk. Dat komt door ongelukken, onder meer een ongeluk op de A7 Zaanstad-Hoorn... tussen Zaanstad en Alfred Weidewormer 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A8 Amsterdam richting Zaanstad bij knooppunt Zaandam 10 minuten vertraging. Vanwege politieonderzoek na een ongeluk is de Wijkertunnel in de A9 ook maar Amstelveen dicht. Vertraging is zo'n 10 minuten. Verkeer kan omrijden via de Tunnel via de A22. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Utrecht bij Beeldhoven nu dik 5 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al, al mijn klasgenootjes zeggen ze ja, Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 En jij ben jij en ik ben ik. En dat gaat niet meer veranderen. Er is geen middel tegen, niet hier, niet in fietsuur wordt je taai. Eén rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai. Hey hoe jip, wat kijk je sip.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 Herman Cenk Willink was eerder informateur en vicevoorzitter van de Raad van State. Veel Nederlandse organisaties zijn niet in staat om digitale aanvallen af te weren... omdat ze hun beveiliging niet op orde hebben. Dat zegt de Cybersecurity Raad, een adviesorgaan van het kabinet. En op verschillende plekken in het land waren vanochtend ongelukken door de gladheid. In een groot deel van Nederland gold code geel. De komende uren zijn er geen waarschuwingen. Het weer, winterse buien, het is ongeveer 5 graden. Morgen ook eerst nog winterse buien, daarna wordt het een graad of 7.